Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is een automobilist om het leven gekomen... toen hij tegen de pijler van een viaduct botste, vermoedelijk door gladheid. In Helmond en in Leinden bij Amsterdam kwamen auto's in het water terecht. Het KNMI heeft vanwege de gladheid code geel afgegeven. Er wordt volop gestrooid, maar omdat er weinig verkeer is... wordt het zout minder goed ingereden. Het kan nog dagen duren voordat alle slachtoffers van de cafébrand in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Bij de brand in het skioord Gran Montana gisternacht vielen zeker 40 doden... die vaak onherkenbaar zijn verbrand. Aan de hand van DNA en gebitskenmerken moet nu worden vastgesteld wie het zijn. Naast 40 doden zijn er 115 gewonden, van wie velen er slecht aan toe zijn. In Amsterdam zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie was de schietpartij kort voor middernacht op een voetgangersbrug in het stadsdeel Nieuw-West. Het lukte niet meer om de twee slachtoffers te reanimeren. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro zit weer in zijn cel. Hij lag een week in het ziekenhuis om te worden behandeld aan onder meer een dubbele hernia en een aanhoudende hik. De 70-jarige Bolsonaro wilde zijn straf verder thuis uitzitten, maar dat werd afgewezen. De oud-president is tot 27 jaar zelf veroordeeld... omdat hij heeft geprobeerd een staatsgreep te plegen. Op het WK darts heeft Gian van Veen de laatste vier bereikt. De 23-jarige Nederlander versloeg in de kwartfinales de nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. In de halve finale moet van Veen vandaag tegen de schot Gary Anderson. Het weer. Op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten. Landinwaarts kan bij winterse buien sneeuw blijven liggen. Daar kan het ook glad worden.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 Het gebeurde op een voetgangersbrug in Nieuw-West. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Op het WK darts heeft Gian van Veen de laatste vier bereikt door te winnen van Luke Humphries. In de halve finale moet van Veen vandaag tegen Gary Anderson. Het weer. Buien met regen of natte sneeuw. In het binnenland kan de sneeuw ook blijven liggen, waardoor het glad wordt. Het is 0 tot 4 graden. Overdag ook af en toe zon. Het wordt dan 2 tot 6 graden.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 Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm. After the rush has gone, I hope you find a little more time.